Goedemorgen, dit is het nieuws op GoFM. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Doetinchem opent vandaag een crisisnoodopvang waar 150 vluchtelingen uit Ter Apel terecht kunnen. Momenteel verblijft deze groep in sporthallen in Apeldoorn. Deze noodopvang geeft in totaal ruimte aan 225 asielzoekers die daar tot het eind van het jaar kunnen blijven. Op het terrein komen ook voorzieningen als een EHBO en een catering. De politie was tot diep in de nacht druk met het bergen van de slachtoffers die in het Zuid-Hollandse nieuw door een vrachtwagen werden aangereden. De truck reed plotseling van de dijk af en kwam terecht op een buurtbarbecue. Behalve twee dodelijke slachtoffers zijn meerdere gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou de vrachtwagenchauffeur naar alcohol hebben geroken. De 46-jarige bestuurder komt uit Spanje en is aangehouden. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. En in het Amerikaanse Indianapolis zijn drie Nederlandse commando's neergeschoten. De mannen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, een van hen in kritieke toestand. De schietpartij vond plaats tijdens hun vrije tijd voor het hotel waar ze logeerden. Voorafgaand aan de schietpartij zou er een woordenwisseling zijn geweest tussen de commando's en een paar andere mannen. Het weer nog. Vanochtend is het droog en er is veel ruimte voor de zon met uitzondering van het zuidoosten. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en wolken en de temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op GoFM.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 Aan het begin van de show, hier de zondagmorgen van GoFM. Maar misschien eh, kom je net uit de kroeg rollen. Ja, ah, kan gebeuren, hè? Wat, over tien uur? Nou, nou toen ik heel jong en verderfelijk bezig was, gebeurde dat nog wel eens, hoor. Dus, nee, geintje. Mama's en de papa's, dedicated to the one I love... aan het begin van een nieuwe show die gaat duren tot, hou je vast, 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. En we hebben mooie muziek voor je meegenomen en interessante onderwerpen om je een beetje bij te praten van wat er gebeurt er nu eigenlijk in de wereld. Je hoort het zo meteen. Nou, onder andere Lee Towers met Frankie. Goedemorgen. At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May, as the grandfather clock in the hall was chiming. I heard you drive away. I lost you. Frankie, are you coming home? The house and me, we're all alone. It's not the kind of life I counted on. baby, are you ever coming home? Frankie, are you ever coming home? Frankie, must I share my bed with ghosts of love a long time dead, reminding me of tender times we've known? Frankie, are you ever coming home? Frankie, are you ever coming home? never coming home. Frankie, are you ever coming home? Photographs and souvenirs of all those good together years are little comfort now that I'm alone. Frankie. van Burt Bacharach, gezongen door Dion Warwick. I'll never fall in love again. Dat is droevig trouwens. Moet toch altijd kunnen verliefd worden, toch? Hè? Lee Towers hoorde je voor met Frankie uit 1978, alweer zo lang geleden. Straks, over ongeveer nou, een minuut of 18, gaan we praten met Arnoud van der Vaart. Hij is medeoprichter van Noria. En ze hebben een prachtig project dat heet de Sir Cleaner. Wat is dat voor een apparaat? Nou, het is goed voor water en milieu. Je hoort het zo meteen, dus blijf luisteren. mon amour. Sur l'eau des fontaines, mon amour. Où le vent les amène, mon amour. Le soir tombé, on voit flotter des pétales de rose. mon amour. Et les murs se gercent, mon amour. Au soleil, au vent, à l'inverse et aux années qui vont passant. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus. Et qu'en chantant Soudain ils ont écrit sur les murs du bout de leur fusil de bien étranges choses. j'y les traces, mon amour, sur le mur et enlace, mon amour, leur nom gravé, et chaque été, d'un beau rouge sont les roses. Mon amour, matin de mai qu'ils sont venus. La fleur au cœur, les pieds nus, le palan et les yeux éclairés d'un étrange sourire. des sangs, on croirait voir des taches de sang. Ce ne sont que des roses. Och, wat een romantiek weer. Op een zondagmorgen hier bij GoFam. Romantiek van Richard Anthony. Uh, een nummer afkondigen. <laughs> Ja, dat doet eh, George Michael dan weer niet. Hè? Althans, hij leeft natuurlijk niet meer. Maar we hadden wel een prachtig nummer van hem. Heel de pijn hier natuurlijk bij jouw GoFM. Heb ik je al verteld dat vandaag ook Terwijl het een prachtige eh, dag is, hè? laten we eerlijk zijn. Het is buiten zo'n graad of 17 intussen. En wordt een graad of 24, 25 vanmiddag. Dus dat je dat dan toch nog op onze website kunt kijken. Want daar is het altijd goed weer voor. www.go-rtv.nl Daar vind je al het nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen bij elkaar. Dus ik zou zeggen, check het even. En eh, blijf op de hoogte van wat wij hier allemaal uitspoken in Zeeuws-Vlaanderen. Wij met z'n allen. Goed, tijd voor muziek van Kobe Calais. This Little Things. Kom je er net bij? Bij de zondagmorgen van GoFam. Goedemorgen. Wees welkom. The little things you do to me are taking me over. I wanna show you everything inside of me. All like a nervous heart that is crazy beating My feet are stuck here against the pavement I wanna break free, I wanna make it Closer to your eyes, get your attention Before you pass me by Back up, back up, take another chance Don't you mess up, mess up I don't wanna lose you Wake up, wake up This ain't just a thing that you give up, give up Don't you say that I'd be better off, better off another chance. Don't you mess up, mess up. I don't wanna lose you. Wake up, wake up. This ain't just a thing that you give up, give up. Don't you say that I'd be better off, better off. Sitting by myself and wondering if I'm better off, better off without you, boy. Don't just Those things you do to me are taking me over. I wanna show you everything inside of me. Oh, like a nervous heart that is crazy beating. My feet are stuck here against the pavement. I wanna break free. I wanna make it closer to your eyes. Get your attention before you pass me by. Don't just Dramatic hoor je dit nummer rond de kerstdagen. Niet uh, verwonderlijk vanwege de klokken die je hoort duiden. Weten wij wel waar die kleepel hangt trouwens? Nou ja, ergens in het midden, denk ik dan. Herman Hermans dus met East West. En voor Colby Calais en eh, de Little Things. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show op deze mooie zondagmorgen. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over de Sur Cleaner. Dat is een slimme uitvinding. En hoe die uitvinding precies werkt, ga ik vragen aan Arnoud van der Vaart. Hij is eh, in de uitzending medeoprichter van Noria. Kom ik zo op terug. Maar Arnoud, welkom. Dankjewel. Ja, Sur Cleaner, een uitvinding om plastic uit het water te vissen. Eh, eh, was die er al niet? Voor plastic uit zee te vissen. Maar jullie willen het op een andere manier doen. binnenwater, dacht ik. Ja, dat, eh, dat klopt. Er zijn inderdaad eh, er zijn al wel enkele oplossingen die, eh, die op andere locaties plastic uit het water halen. het systeem dat wij ontwikkeld hebben is, is met name gericht om de wateren zo dicht mogelijk bij de bron om daar het plastic uit het water te halen. Ja, want jullie hadden heel logisch bedacht dat als je het water daar weghaalt, komt het niet in zee terecht. Ja, onze, onze visie op het probleem is dat het, dat het goed is om het zo dicht mogelijk bij de bron aan te pakken. Dus dat is ook al buiten het water. Maar als er dan toch in het water komt, eh, mhm. dan denken wij dat het het beste is om het zo dicht mogelijk bij die bron waar het het water in komt eh, er al uit te halen. om zoveel mogelijk problemen eigenlijk te voorkomen. De Surcleaner is een, is een vangsysteem en het vangsysteem is een onderdeel van een, van een totale aanpak. Waarbij we kijken waar komt het, plastic het water in. Mm we verwijderen het vervolgens, maar we kijken ook wat voor soorten plastic zien wij met name op welke gebieden. Eh, en met die informatie kijken we ook wat zou je er eh, preventief aan kunnen doen. Om op die manier te zorgen dat het plastic überhaupt nooit meer in het water terechtkomt. Um, jullie hebben een eh, prototype gemaakt, die ligt in Delft. Waarom in Delft? ons bedrijf is, is gevestigd in Delft. Dus dat is de reden dat we met dit systeem die testen nu eerst dicht bij, bij kantoor, bij huis doen. Mhm. alleen het eh, de ontwikkeling van dit systeem is ook onderdeel van een, eh, van een groter project wat we op dit moment in eh, Groningen uitvoeren. en de, na de eerste testen die we hier in Delft doen, gaat het systeem vervolgens ook richting Groningen om daar op verschillende locaties ook getest te worden eh, hoe goed het werkt eh, in die watergangen. Mhm. Dit systeem wordt op één locatie eh, neergelegd. en daar doen we vooronderzoek naar wat daar de slimste locatie voor is. En het systeem wacht eigenlijk het plastic op, wat bijvoorbeeld door wind en waterstroming uiteindelijk in het systeem drijft. De eerste stap is om het plastic uit het water te halen. en uiteindelijk zien wij uit, ook graag dat dat plastic ook weer nuttig wordt gebruikt. Ik denk wel dat de kwaliteit van het plastic erg laag is. Dus dat het ook eh, erg lastig is. Maar daarna wordt het eh, naar de verwerking gebracht en hopen we dat er ook eh, uiteindelijk van een deel van het plastic nog mooie nieuwe producten Ja, dat je weer kan recyclen eigenlijk het plastic. Ja, ja, dat is de bedoeling natuurlijk. Maar ja, één, één is nu een prototype en als het goed werkt... dan komen er meer van die apparaten tevoorschijn, denk ik. Ja, zeker. Dat is de bedoeling. Ja. Ja. Eh, jullie zitten niet voor niets in Delft. Jullie zijn een beetje de Wiskids van Delft. Hebben jullie ook met Yes Delft te maken? Ja, we zijn ehm, eh, toen we het bedrijf gestart eh, hebben, zijn we gestart bij Yes Delft. Ik heb het bedrijf samen met mijn compagnon Rinsen de Vries opgericht. Toen zijn we daar met z'n tweeën gestart. En vorig jaar zijn we binnen Delft zijn we verhuisd naar een, naar een nieuw kantoor. Mhm. Dat we meer ruimte nodig hadden ook voor eh, productie eh, en ontwikkeling van de systemen en ook qua kantoorruimte. Eh, maar we zijn ooit gestart bij, bij Yes Delft. Ja, ja, dat was die start-up die daar in dat bedrijf waar allerlei start-ups zitten. Ja, zeker. Ja, ja. We hadden het in het begin zei ik Noria, Noria Sustainable Innovators, dat is jullie bedrijf dus. Ja, dat klopt. Ja. En eh, gaan jullie nog andere dingen bedenken? Of is dit voorlopig even voldoende om dit verder uit te werken? Of eh, zijn er nog eh, als uitvinder andere dingen komen er naar voren? Nee, we zijn op dit moment ook met meerdere ontwikkelingen en innovaties bezig. we hebben een tweede vangsysteem, dat is de Kennel Cleaner. Mhm. dus dat is ook een vangsysteem. Maar daarnaast zijn we ook bezig met de ontwikkeling van het detecteren van plastic door middel van camerabeelden. Okay. Gecombineerd met eh, kunstmatige intelligentie. Dus dat is iets anders wat we daarnaast doen. En alles wat we op dit moment eh, ontwikkelen is allemaal gericht uh, voor het oplossen van het plastic afvalprobleem in water. noem nog even die, die website. De website is www.noria.earth. Maar als je even googelt, kom je ook een heel eind, denk ik. Zeker weten. Ik wens je er heel veel succes mee. Dank voor het gesprek om plastic uit het water te vissen. En eh, nou ja, wanneer denken jullie dat heel Nederland schoon is? Of is dat een te, eh, wijde vraag? We hopen over tien jaar dit werk niet meer te doen. Oké, nou dat is in ieder geval een ambitie die jullie daarvoor hebben. Zeker. Arnoud van der Vaart, medeoprichter van Noria, plastic uit het water vissen. Het gaat nog even duren voor ze klaar zijn, maar ze hopen wel over tien jaar het voor elkaar te hebben. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Al net zo licht En kijk nog eens aan.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 Always look at the bright side of, eh, life. Want voor alles is toch een oplossing, hè? Zeker op zondagmorgen. Terwijl wij hier aan de, jawel, kokosmacrone zitten. Oh man, man, man. Lekker hoor. Ook dat ouweltje op de bodem van zo'n ding, hè? wie heeft dat uitgevonden, dit eh, lekkers? Hmm, die zou een eh, koninklijke onderscheiding moeten krijgen. Goed. Lekkere muziek ook op deze zondagmorgen weer bij GoFam. Muziek die we niet vaak horen op de radio, helaas. Een mooie van Chicago.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 My shadow days are over now. Well, I ain't no troublemaker, and I never meant her harm. But it doesn't mean I didn't make it hard to carry on. Well, it sucks to tries to make some love jij ook hier zo bij hebben, Want dan hebben we hetzelfde. Wel lekker natuurlijk op zo'n mooie dag als vandaag. John Mayer, Shadow Days in Chicago en Look Away. Goh, tijd voor een eh, deun dat past op een zondag. We gaan vol op het orgel met Fijke Asma. There zulke mooie temperaturen als vandaag past Griekse muziek natuurlijk wel, hè? Vind je ook niet? Someone and Axis met de voor D.C. Lewis, natuurlijk. Met uh, eh, Fek Asma op de toetsen. Maar wie speelde de trompet eigenlijk in dat nummer? Geen idee. Jorden Mijn Gebed. Oké, het eerste uur zit erop. Zometeen de tweede uur gaan we een beetje meer tempo maken. En er komt ook een reportage voorbij van Jeroen van Gent. Want hij ging natuurlijk weer de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg uw mening. Waarover dat hoor je straks natuurlijk over, nou zeg wat, een half uurtje ongeveer. Hè? Dus blijf bij me, blijf bij GoFM, want dan komt ook heel veel lekkere muziek naar je toe. Zoals bijvoorbeeld de laatste voor dit uur van Lloyd. Elke stap. je vleugels open en vlieg. Je bent de ster daarboven, dus schijn je licht op ons. Oh, je leven is genomen hier op aarde. Maar in onze harten zal jij